omdat alle zoutzuur inmiddels is weggelekt, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er werd groot alarm geslagen in Midden-Limburg nadat de tankwagen betrokken was geraakt bij een ongeval en was opengescheurd. Dat gebeurde ter hoogte van Linnen tussen Roermond en Maasbracht. De snelweg werd afgesloten en in de regio is het luchtalarm afgegaan. Auto's die achter de vrachtwagen waren gestrand stonden in een gifwolk. Drie mensen kregen last van ademhalingsproblemen. Activisten spannen een kort geding aan om de ontruiming van de vluchtgarage in Amsterdam te voorkomen. In de oude garage zitten ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. Het stadsdeel Zuidoost wil het gebouw zo snel mogelijk slopen. Staatssecretaris Teven begrijpt de beslissing van de gemeente Amsterdam om de vluchtgarage te ontruimen en te sluiten. Volgens hem moet een deel van de asielzoekers het land verlaten omdat ze hier illegaal zijn. Een ambtenaar die geschorst was vanwege ICT-problemen bij het ministerie van Defensie... heeft daarna de Nederlandse Zorgautoriteit geadviseerd over informatiebeveiliging. De NZA bevestigt berichtgeving hierover van NRC Handelsblad. De zorgautoriteit was op de hoogte van zijn geschiedenis bij Defensie, maar zegt dat de man ook goede referenties had. De NZA zegt verder dat zijn werk wordt gecontroleerd door anderen. Opnieuw is in Brabant een grote organisatie voor huishoudelijke hulp failliet gegaan. De rechtbank in Den Bosch heeft Pantijn huishoudelijke hulp op eigen verzoek failliet verklaard. Het faillissement is volgens Pantijn een gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Bij Pantijn werken 1800 huishoudhulpen. Vorige week, pardon, vorige maand werd de West-Brabantse thuishulporganisatie Thebe met bijna 2000 werknemers ook al failliet verklaard. Het weer, geregeld buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook af en toe zon. Het wordt 5 tot 6 graden. Morgen veel regen en wind en langs de kust is kans op een zuiderstorm. Het wordt dan 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrug en Knoop het Hoevelaken 4 kilometer.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 Het is vandaag 14 januari. En eh, ik ga even vertellen wat we allemaal in dit programma gaan doen. Om eh, rond kwart, voor, kwart over vier beginnen we met de top 5 games. Om eh, half vijf beginnen we met de bioscoop top 5. Rond kwart voor vijf is de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Nou, en dan om vijf uur hebben we een eh, kleine tussenstop met het nieuws. En dan uh, daarna het nieuws is gelijk... Eh, heb ik vanuit de top 40 heb ik een paar... ja, zeg maar ongeveer de top 10 uitgekozen. Van de top 40. Dus we gaan nu verder met het volgende nummer. Dat is Salsa Tequila van Anders Nieuws. what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, twenty dollars in my pocket.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 Dat betekent dat we verder gaan naar de top 5 games. 5. Op nummer 5 staat FIFA 15. Voor de Xbox 360, de Xbox One en de PlayStation 4. Dan gaan we verder naar nummer 4. Forza Horizon 2. Voor de Xbox 360 en de Xbox One. Dan gaan we naar nummer 3. The Last of Us Remastered. Eh, alleen voor de PlayStation 4 helaas zou ik ook wel graag willen spelen op mijn Xbox 360, maar dat, dat gaat nu niet. Nummer 2, daar, staat de eh, GTA 5 voor de Xbox One en de PlayStation 4 en de Xbox 360. Ja, daar is hij. Nummer 1! Far Cry 4 voor de Xbox One, PlayStation 4. Goed, en dan gaan we weer verder met de muziek. Je hoort nu Home van Totan, Ik zeg het verkeerd, dit is A Sky Full of Stars.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 Papà l'americano. uh, Jong Zandvoort. Je hoorde hier voor de eh, We No Speak Americano. En je hoorde hier eh, nu, voor je... Wat was het ook weer? Oh ja, Bed van David Guetta. Het is half vijf. Dat betekent dat het tijd is voor de bioscoop. Top 5. nummer 5 staat Annie, voor 6 jaar en ouder. Op 4 de Penguins of Madagascar, 3 jaar en ouder. Op 3 staat Mees Kees op, het, op de planken, 3 jaar en ouder. Op nummer 2, ja, er staat daar staat Gooise Vrouw 2. Daar houdt mijn moeder heel erg van. Die zit nou wat te lachen naar me. Die is voor 12 jaar en ouder. En dan op nummer 1 staat The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Voor 12 jaar en ouder. Dus hou je van een van deze films? Ik zou zeggen, ga er lekker heen. Ze draaien allemaal op voor. Goed, dan gaan we nu verder met Lord Team. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in shape. Look upon your greatness and you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send Cela envie. Tu En eh, mijn moeder die wil een speciaal plaatje. Dat is van Jan Smit, jij en ik. Hier komt ie. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je al lang wilt gaan. Ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop, maar ben intussen dicht bij jou. Ik doe net of ik dansen kan, maar zie dat jij mijn beste nog negeert. Bedenk ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met mij de sterren FM Jong Zandvoort. En eh, het is... Ja, ik moet even tijd trekken. Het is kwart voor vijf. En dat betekent dat het tijd is voor de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Dan beginnen we met de 10.000 stappen voor Zandvoort. Op 25 januari eh, begint op 10 uur. En de startplek is eh, op de Vondelaan 2B bij Anytime, de Oude Halt. Na 10.000 stappen te hebben gelopen is het evenement rond 12 uur weer afgelopen. Voor meer informatie bel naar 023 574 0116. 023 574 0116. Of stuur een mailtje naar zandvoortactief.zandvoort.nl Dan gaan we verder naar de Kids Adventure Week. Bij de volgende uitzending meer informatie... Op 21 februari begint het en eindigt op 28 februari. Allerlei ehm, ja, activiteiten voor de kids. Wil je je opgeven? Bel dan naar 023 573 7933. 023 573 7933. Of stuur een mail naar marketing.vvzandvoort.nl En dan gaan we ook eh, ja, vanavond om 8 allemaal half zeven start de DJ-cursus. De kosten is 7,50 voor twee workshops. De locatie is in eh, Club Soho aan de Kostenstraat 2A. En de eh, chill-out is er ook gewoon. Van eh, rond half zeven tot een uur of tien. Geef je daarvoor op voor de DJ-cursus bij Floortje Valk... voor, voor de DJ-cursus van vanavond. 06 36 809. Goed, dan gaan we verder met de muziek. different get back. that's of luck, my friend. But no still means no. No Nobody to Love. Ik heb nu een uh, verzoekplaatje van mijn vader.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 Er werd groot alarm geslagen in Midden-Limburg nadat de tankwagen betrokken was geraakt bij een ongeval en was